laat Asscher weten dat hij Diederik Samsom steunt en vanuit Amsterdam wil helpen om de PvdA partij te maken. Asscher werd na het vertrek van Job Cohen geregeld genoemd als lijsttrekker. De fractie in de Tweede Kamer koos Tweede Kamerlid Samsom als nieuwe fractievoorzitter en partijleider. Het weer. Vannacht droog en wisselend bewolkt. Alleen in de kustgebieden kans op een bui. Komende ochtend vooral in het noorden kans op een bui. In het zuiden wat zon. Smiddags neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuiden regenen.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 Een woordvoerder van ProRail wil het bericht in de Telegraaf niet bevestigen. De spoorbeheerder wil niet reageren zolang de onderzoeken naar de oorzaak nog niet zijn afgerond. Ook de NS wil niet reageren. Door de frontale botsing tussen twee treinen viel een dode. Een vrouw van 68 bezweek vandaag aan haar verwondingen. Meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie er nog 16 in het ziekenhuis liggen. In Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur afgelopen avond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat en de Stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. Hero Brinkman wil meedoen aan eventuele verkiezingen. Hij stapte een maand geleden uit de PVV. Sindsdien zit Brinkman als eenmansfractie in de Kamer. In het tv-programma Brandpunt zei hij dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de wijze waarop hij gaat meedoen. Hij overweegt een eigen partij op te richten, maar kan zich ook voorstellen dat hij, dat hij zich aansluit bij een bestaande partij. Op de vraag of hij al toenadering tot een andere partij heeft gezocht wilde Brinkman niet ingaan. België gaat extra controleren in de grensstreek om drugshandel en toerisme tegen te gaan. Vanaf 1 mei mogen buitenlanders geen drugs meer kopen in coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Minister Milquet is bang dat de verkoop zich daarom naar België verplaatst. Robin van Persie is in Engeland verkozen tot voetballer van het jaar. De spits van Arsenal kreeg die onderscheiding van de spelersvakbond PFA. Tussen